Een voorspoedige start. Moutscheurs met het NOS Journaal. Alle vijf grote stormvloedkeringen in ons land sluiten vandaag vanwege de storm en de verhoogde waterstanden. Dat is nog nooit eerder voorgekomen, meldt Rijkswaterstaat. De Maaslandkering en de Hartelkering zijn de laatste twee keringen die vandaag dichtgaan. De laatste keer dat alle 62 schuiven van de Oosterscheldekering sloten was ruim drie jaar geleden de storm veroorzaakt op meerdere plekken in het land overlast. Zo is in de haven van Urk een grote replica van de Ark van Noach losgeslagen door de harde windstoten. De Ark ramde verschillende zeiljachten en een veerboot. Op Schiphol zijn ruim 250 vluchten van en naar de luchthaven geannuleerd. Het gaat vooral om vluchten van en naar Europese bestemmingen. De wind zal de rest voor de dag voor problemen bij blijven zorgen. Het waterschap roept mensen in de buurt van Kampen op om te komen helpen met het vullen van zandzakken. Die moeten de dijken bij de Kampereilanden preventief verstevigen. De Zeeburgertunnel in de A10 bij Amsterdam blijft nog zeker tot morgen dicht. Vanmorgen kwam een deel van het plafond naar beneden, nadat een vrachtwagen er tegenaan was gereden. Dat kwam doordat de klep van de container op de truck was losgeschoten. Rijkswaterstaat onderzoekt of de constructie van de Zeeburgertunnel nog in orde is. Agenten in Rotterdam gaan dure spullen als jassen en horloges afpakken van jongeren die niet kunnen aantonen hoe ze die betaald hebben. Volgens de politie lopen jongeren soms rond met peperdure spullen, terwijl ze geen officieel inkomen hebben. Daarom moeten ze zich verantwoorden. De afpakactie is een proef die in eerste instantie een paar maanden gaat duren. Het OM bepaalt wat in beslag genomen mag worden en beoordeelt wat juridisch haalbaar is. Het weer, de wind neemt geleidelijk af. Op sommige plekken valt nog wat regen. Vannacht wordt het op veel plaatsen droog en koelt het af naar 7 graden. Morgen het noorden af en toe zon. Verder is het bewolkt en valt er wat motregen. In de avond gaat het harder regenen en ook weer flink waaien. Dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Vooral in de provincies rond het IJsselmeer heeft het verkeer nog plaatselijk hinder van zware windstoten. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat tussen Knoop het Velsen en Afrit Haarlem-Zuid 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie, er zijn twee rijstroken dicht. Op de ring van Amsterdam, de A10 Noord richting Almere, is de Zeeburgertunnel nog steeds dicht. Een toge vrachtwagen heeft het plafond van de tunnel beschadigd. Omrijden de kant via de Koentunnel over de A10 West.